Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de burgemeestersverkiezingen in Italië heeft de centrumlinkse partij van premier Renzi gevoelige klappen gekregen. Twee belangrijke steden, Rome en Turijn, gingen naar de kandidaat van de anti-establishment partij de Vijf Sterrenbeweging. In Rome stemde twee derde van de kiezers op Virginia Raggi, een advocaat zonder bestuurlijke ervaring. Ze wil het stadsbestuur transparanter maken en verzet zich tegen het plan om de Olympische Spelen naar Rome te halen. Ook in Turijn won een vrouwelijke kandidaat van de Vijfsterrenbeweging. In Milaan lijkt de partij van premier Renzi wel de nieuwe burgemeester te leveren, zij het nipt. En in Napels wint volgens de exit poll een onafhankelijke kandidaat. Nederland heeft een tik op de vingers gekregen van de Europese Verkeersveiligheidsorganisatie. Het aantal verkeersdoden stijgt doordat de Nederlandse politie de laatste jaren steeds minder bekeuringen uitdeelt, staat in een rapport. Het aantal snelheidsbekeuringen daalt met gemiddeld 4% per jaar en voor illegaal telefoneren zelfs met 22% per jaar. Daardoor is het aantal verkeersdoden in Nederland vorig jaar voor het eerst in jaren weer gestegen. Dat gold trouwens voor de meeste Europese landen. Er zijn maar negen landen waar het aantal slachtoffers daalt. Eén daarvan is Noorwegen, dat toch al het laagste aantal verkeersdoden per miljoen inwoners had. Noorwegen krijgt daarom de Europese Verkeersveiligheidsaward. In het zuiden van Mexico zijn zeker drie doden gevallen bij confrontaties tussen opstandige leraren en de oproerpolitie. Het ging mis toen de politie de blokkade van een snelweg wilde opheffen. Mexicaanse leraren protesteren al maanden tegen hervormingen die de regering wil doorvoeren, zoals het plan om de prestaties van leraren te evalueren. Ook zijn ze kwaad over de arrestatie van een vakbondsleider die wordt verdacht van corruptie.